vrijdag 24 uur in de mix. Dit, is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hilke Boersma. Dit is Slam. Mix Marathon. Ah ja, good morning. Dit is de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon met de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. Alaya Deborah Bentowim. Als ik die naam noem, gaat er waarschijnlijk nog geen belletje rinkelen. Sister Bliss. Dan misschien een belletje die gaat rinkelen. Maar als ik zeg Fateless, dan sowieso toch. Eh, ze is een van de drie van Fateless. Dat was ze. En tegenwoordig ook vaak solo te zien. Lekkere eh, vrolijke house tunes. Een uur lang in de mix. Sister Bliss. Hoor je een uur lang in de Slam Marathon. You claim to be my man. 14 minuten over 10. Dit is de pre-party van je weekend. Heel hier bij je met de Slam X Marathon. Wat is de status voor deze vrijdagochtend? Heb je hard gewerkt de afgelopen week? Zijn het de laatste paar uurtjes van de werkweek? Kun je wel wat extra energie gebruiken? Misschien heb je al een lekker weekend. wat zijn je plannen voor aankomend weekend? Eh, laat vooral van je horen via een berichtje in de Slam app. En dit zijn de heerlijke funky house tunes van Sister Bliss. En je hoort haar tot 11 uur in de Slam Marathon. dancing on that low rider. Pink on me turbo, feeling breezy, go and get me higher. Ride that Mitsubishi, drifting like a pro driver. Blue got my mode, i feeling dreamy, go and take me higher. Downtown Mitsubishi, dancing on that low rider. Pink on me turbo, feeling breezy. Gevenaard. De meeste beats op vrijdag. Dit is de original Slam X Marathon. Elke vrijdag je weekend starten met 24 uur lang de dikste DJ-sets. En wat zijn je plannen voor het weekend? Laat vooral van je horen via de Slam app. Piet checkt in. Hey Joke, wij gaan eh, lekker eh, morgenavond op stap. Ik neem mijn vrouw mee voor Valentijnsdag. We gaan lekker Amsterdam in. Eh, en hier een berichtje van Martin. Hey Hilke, alles lekker hier. Hopelijk ook met jou. En ik heb alvast een verzoekje voor Slammix Marathon Request. Hey, je kan niet vroeg genoeg beginnen natuurlijk. Straks tussen 12 en 1 eh, alleen maar verzoekjes natuurlijk hier in eh, de Slammix Marathon. En Roy, carnavallen in Groesbeek dit weekend. Oké, okay, Ricardo heeft carnaval in de planning staan. Maar gelukkig nu nog even kwaliteitsmuziek, stuurteam. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon eh, dit weekend in Lampengat staan... en gewoon een oortje in met eh, de beat van Slam. Hè? Dat kan altijd een beetje een escape eh, zijn. veel plezier vast. Drink genoeg daar. Dit is de Slam Mix Marathon. De grootste DJ's in de mix. Sister Bliss. Dan hoor je tot 11 uur. Hold up, hold up. Did the beat just stop? Nah, we're just catching our breath. You feel that? That's the floor waiting. Oh! That's your heart racing. When it comes back, you better be ready. Three, two, one, one, one, one, one, one, one. the right kind of guy, the right kind of moves, the right kind of feel, the right kind of the right kind of guy, the right kind of moves, the right kind of feel, the right kind of give it all now. Welcome back to Radio FM. with DJ Seinfeld Confidence Man, man, man, man. man. Locked up with the right. Thank you. weekend van carnaval, maar ook het eh, weekend van Valentijn. Dat zijn twee feestdagen die ik niet helemaal eh, zie rijmen met elkaar. En eh, onderweg naar je weekend met de Slam X Marathon. Op de wegen zien we één vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland meldt Flitsmeister 15 minuten. Dit is de Slam X Marathon met de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. Met het supertalent Jamback, zijtrack Positive, nu bij Slam. Mr. Bliss in de mix. Later, vanochtend, hebben we Shimza met de eh, Zuid-Afrikaanse beats. We hebben natuurlijk Slam Marathon Request. Rehab Shouse en eh, Justy back-to-back met Jackstyle. Je kent ze van eh, Turn Off The Lights, die track die eh, de laatste tijd vaak voorbij hoort komen. samen in de DJ-boot later vanmiddag. Ook nog Lost Frequencies en natuurlijk de Slam X Marathon Chart... met de 15 heetste tracks van de dansvloer. De volledige line-up check je ook op slam.nl. Nu tot 11 uur bij ons in de mix. Sister Bliss in de Slam X Marathon. griepepidemie in Nederland sinds eh, eergisteren. Misschien merk je het ook wel op kantoor. Hoesten de mensen. Een paar lege werkplekken. Best wel laat in het seizoen trouwens, dat, eh, de griepepidemie in eh, Nederland. Dus ja, elke winter is het weer zover. wat werkt er nou beter tegen de griep dan heerlijke zonnige tunes? En zometeen dalen we af naar Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse beats van Shimza hoor je zometeen een uur lang in de mix. En dit zijn de laatste paar minuten van Sister Bliss in de Slam Marathon. Check spinforlife.nu.